wacht op jou. En ik zie als een droom in het schemerlicht jouw gezicht. Wacht op jou. En ik fluister in stille herinnering. Lieveling, als de storm als voor het eerst weer de roos aan mijn venster bloeit. Ik wacht op jou en ik blijf juist te trouw. Hier aan mijn venster schrijf ik een brief. Ook in de verte heb ik je lief. Je moet toch weten gooi ik je mis. Hoe leeg het zonder jou is. Dagen en nachten wacht ik op jou. Ook in gedachten blijf ik je trouw. En iedere keer zeg ik je weer. Wacht op jou. En ik zie je als een droom in het schemerlicht. jou bezit. Wacht op jou en ik fluister in stille herinnering, lieveling. Als de stormwind loeit, als voor het eerst weer de roos aan mijn venster bloeit. Wacht op jou en ik blijf je steeds trouw. Eenzame uren gaan weer voorbij. Blijf niet duren, geloof mij vrij. Eens ben je bij me, dat wordt een feest, zoals nooit is geweest. Dan zal ons leven een sprookje zijn, want na de regen komt zonneschijn. En ons geluk had nooit meer rusten. Wacht op jou en ik zie als een droom in het zimmerlicht jouw gezicht. Wacht op jou en ik fluister in stille herinnering, lieveling. Als de stormwind loeit, als voor het eerst weer de roos aan mijn venster bloedt. wacht op jou en ik blijf je steeds trouw. wacht op jou en ik blijf je steeds trouw.